Maar nu eerst het NOS Nieuws van... 5 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vicepremier K. gaat deze week naar Suriname om te praten over slavernij-excuses. Die wil het kabinet gaan aanbieden op 19 december, maar daar is gedoe over ontstaan. De Surinaamse regering en maatschappelijke organisaties vinden dat ze te weinig zijn betrokken bij hoe de excuses eruit gaan zien. Minister Weerwind moet die in Suriname aan gaan bieden... maar is zelf nazaat van tot slaafgemaakte... en zou daarom volgens sommigen niet de juiste persoon zijn om excuses te maken. K gaat met de Surinaamse regering en belangenorganisaties praten. Volgens nog lijkt het erop dat minister Weerwind de 19e wel in Suriname is. Oud-Ajaxiet Quincy Promes zou een paspoort in Rusland hebben aangevraagd. Dat melden Russische media. De voetballer speelt bij Spartak Moskou... en wordt in Nederland onder meer verdacht van poging tot moord op zijn neef. Omdat Rusland staatsburgers niet uitlevert aan andere landen... zou Promes op die manier bij een eventuele veroordeling in Rusland kunnen blijven. Wat oponthoud voor spelers van NAC Breda vanmiddag in Tilburg. Hun bus kon ze na de wedstrijd tegen Willem II niet ophalen... omdat boze fans van de Tilburgse club de ingang blokkeerden. Ze wilde trainer Kevin Hofland spreken nadat Willem II met 2-1 verloor van NAC. Uiteindelijk kon de spelersbus erdoor en konden NAC-spelers weer terug naar Breda... Waardoor, waar ze door 100 blijde fans werden onthaald. En een groep mensen uit Groningen kan dit weekend lekker de kerstboom op gaan tuigen. Een paar ondernemers gaven gisteren gratis kerstbomen weg... aan mensen die dit jaar door de hoge prijzen zelf geen boom kunnen kopen. Deze mensen zijn blij dat ze hierdoor alsnog wat gezelligheid in huis kunnen halen... vertellen ze bij Hart van Nederland. De kosten eh, zijn nog eh, behoorlijk uh, eh, reis in de pan uit voor mij. Ja, nou, dan moet je toch kiezen wat, je, wat je gaat doen. Dus ja, dan helaas niet nee, dan gaat de boom even over. Wat betekent dit voor u, dat u hier nu een boom kunt uitzoeken? Dat ik een beetje normaal kan zien, want het is altijd wel een beetje bekrond met zo. En dan moet je kijken hoe je het uitgeeft en wat je gaat doen. Helemaal met die energiecrisis, En dan eh, wordt het helemaal niet eh, zo lekker. Het weer, het is bewolkt, later zijn er opklaringen. Vannacht gaat het vriezen, de temperaturen liggen tussen de min 2 en min 5.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 Whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Wherever I I'm paralyzed with fear Whenever those dark clouds fill the sky Whenever I lose the reason why Whenever I'm filled with doubts that ZFM.